uur. Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Acht Fransen hebben zich opgeworpen als woordvoerders van de gele hesjes... de verzamelnaam voor de protestbeweging tegen de gestegen dieselprijzen. De acht eisen onder meer van de Franse regering... dat alle belastingen omlaag gaan, de pensioenen worden verhoogd... en dat er een burgerforum wordt opgericht... dat met de regering in debat gaat over bijvoorbeeld het klimaatbeleid. Het Gele Hesjescomité neemt afstand van het geweld... dat afgelopen weekend werd gebruikt door demonstranten. De politie heeft op de A1 en in de binnenstad van Hengelo... twee mensen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij een viervoudige moord in Enschede. De mannen uit Hengelo worden ook verdacht van betrokkenheid... bij een mishandeling in Hengelo begin deze maand. De slachtoffers van de viervoudige moord op 13 november... werden gevonden in een bedrijfspand in Enschede... waar een shop zou hebben gezeten. Eerder werden al twee mannen opgepakt voor betrokkenheid... maar die zijn geen verdachten meer. Een man van 28 die ontucht heeft gepleegd met minderjarige meisjes... op een buitenschoolse opvang in de beeld... heeft in hoger beroep een jaar en vier maanden cel gekregen. De man kreeg eerder ook tbs opgelegd... maar dat is volgens het gerechtshof niet nodig. De kans zou klein zijn dat hij opnieuw in de fout gaat. Wel moet de Utrechter zich verplicht laten behandelen... en hij mag vijf jaar niet in de beeld komen. Minister Ollongren van Middellandse Zaken is voor een Europees leger... zei ze op een bijeenkomst van een zusterpartij van D66 in Denemarken. Daarmee gaat ze in tegen het standpunt van het kabinet. Volgens Ollongren maken veranderingen in de wereld... een gezamenlijk Europees leger noodzakelijk. Ze noemde onder meer de toenemende dreiging van Rusland. Het weer vanavond is het bewolkt met een matige noordoostenwind... bij ongeveer 2 graden. De minima vannacht aan de kust rond het vriespunt. Landinwaarts kans op lichte vorst. Morgen droog en vooral in het noorden wat zon.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl slash autoverzekering.